Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het was rustig op straat gisteravond. De avondklok gold gewoon door een last-minute uitspraak van het gerechtshof. Want tot echt duidelijk is of je nou mag of niet... moet je binnen blijven, tenzij je er een goede reden voor hebt. Onze verslaggever kwam gisteravond net na negenen in Leiden maar een paar mensen tegen. We waren de tijd vergeten. Het is niet dat jullie dachten dat de avondklok er niet meer was. Nee, we zijn niet eh, rebels aan het doen. Maar het geldt dus wel of niet? Eh, hij geldt nu nog wel, dus... Eh, rennen. Vrijdag is het hoger beroep. Dan wordt bekeken of de avondklok van tafel moet of niet. Voor de zekerheid werkt het kabinet trouwens al aan een plan B. Gisteravond is er al heel snel een spoedwet gemaakt... die misschien al voor die uitspraak wordt goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. Bouwers willen snel meer bouwen. Samen met woningcorporaties, gemeentes en provincies hebben ze een plan gemaakt om het woningtekort op te lossen. In de Telegraaf zeggen ze dat het aantal nieuwe huizen komende jaren omhoog kan... van 75 naar 100.000 per jaar. Bijvoorbeeld er ook te bouwen in weilanden. Amerikanen die een coronaprik willen... krijgen die allemaal nog voor het einde van de zomer. President Biden zegt dat zijn land snel megaladingen met vaccinflesjes heeft klaarstaan. We came into office, there was only 50 million doses that are available. By the end of July we'll have over 600 million doses. En dat is genoeg om iedereen een prik te geven. Veel autobezitters gaan vandaag dit doen. Even door de wasstraat. Daar verwachten ze de komende dagen topdrukte. Auto's zijn door het winter weer hartstikke smerig geworden. Natuurlijk door de sneeuwdrap, maar ook door de pekel. Die kun je er maar het beste zo snel mogelijk afspoelen, zegt deze carwashman in Raalte in Overijssel. Ja, pekel is natuurlijk nooit bevorderlijk voor de, en niet voor de lak en ook niet voor de, onderkant van, eh, van de auto. En zeker als je al eh, een paar kleine plekjes hebt die al beschadigd zijn door steenslag of wat dan ook. Daar spekel zeker niet bevorderlijk voor en dan moet, moet gewoon van de auto af. Hij verwacht dat er vandaag files voor zijn wasstraat staan. Maar komt goed. We zijn er klaar voor. Het weer is een bewolkte dag vandaag. Boven de rivieren gaat het af en toe regenen. Het is niet koud, 8 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Can you get the heck out? Gotta hold my own, my cross through a long night. Ooh, way to dip, way to kill the food. No, you like that shaking, ooh, yeah, baby, baby. Heavy on my empty mind, shit.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 And oh, will you spare our thought for an ideal world where we're free to choose? For an ideal world we're no longer born to lose. In the ideal world, we can start again. Now in my real world, let's put an end to suffering and suffering in the air her a right whale bore.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 De komende tien jaar moeten er een miljoen woningen worden gebouwd. Dat vindt onder andere woningcorporaties. Ze willen dat er een minister van Wonen komt. Hoewel er wat acties waren aangekondigd door tegenstanders van de avondklok... bleef het gisteravond en vannacht vrijwel overal rustig. De politie had al gezegd niet meteen boetes uit te delen... vanwege de verwarring die over de avondklok is ontstaan. Het weer, vooral ten noorden van de grote rivieren... valt later op de dag af en toe regen. Het wordt vandaag 8 tot 11 graden.